De sfeer op de stations is goed, zegt de NS. Ook gaan er veel mensen met de trein naar Eindhoven. Die stad is op Koninginnedag de drukste plek in Nederland na Amsterdam. Tot nu toe zijn er net zoveel mensen met de trein naar Eindhoven gegaan als een jaar geleden, zo'n 66.000. President Obama heeft een nieuwe poging aangekondigd om de speciale terroristengevangenis Guantanamo op Cuba te sluiten. Hij heeft de opdracht gegeven de zaak opnieuw te bekijken. Obama werd op een persconferentie in het Witte Huis gevraagd naar zijn reactie op de hongerstaking van ruim 100 gedetineerden op de Amerikaanse basis. Hij zei dat er alles aan gedaan wordt om de gevangenen in leven te houden. Sommigen worden in het ziekenhuis onder dwang gevoed. In zijn eerste verkiezingscampagne in 2008 zei Obama al dat hij er alles aan zou doen om Guantanamo Palermo te sluiten. Het is tot nu toe niet gelukt. Het parlement van Cyprus heeft ingestemd met de bezuinigingen die nodig zijn om internationale financiële steun te krijgen. De uitslag van de stemming betekent dat het eerste deel van de in totaal 10 miljard euro steun al deze maand wordt uitgekeerd. Een kleine meerderheid van het parlement stemde voor de wet die de voorwaarden voor de miljardenlening goedkeurt. De lening komt van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Voor de stemming waarschuwde de regering dat de economie zou instorten als de parlementsleden de voorwaarden voor de lening zouden afwijzen. Het weer, vanavond nog wat zon, vannacht fris met in het noordoosten lichte vorst en op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen flinke periode met zon, het wordt 13 graden op Texel en 18 in Limburg, waar s'avonds ook nog een bui kan vallen.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 It's so jet lagged. I miss you so bad. I miss you. So it's midnight Going out of my head alone in this bed I wake up to your sunset And it's driving me mad I miss when you say good morning But it's midnight Going out of my head alone in this bed I wake up to your sunset And it's driving me Hesitation is what took me so long. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.